uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Het verlies van KLM is in het tweede kwartaal verder gegroeid naar 493 miljoen euro. De omzet duikelde met 75 naar beneden. Dat kwam omdat vliegtuigen de afgelopen periode aan de grond moesten blijven. De hele maatschappij Air France KLM haalde een omzet van 1,2 miljard euro. Vorig jaar was dat nog 7 miljard. Het bedrijf verwacht dat in de lopende periode 45% van alle vluchten vertrekt. Dat zou wel op moeten lopen, maar de luchtvaartmaatschappij houdt nog een slag om de arm... omdat het herstel sterk afhankelijk is van de ontwikkelingen rond het coronavirus. Het Groningenveld moet na 2022 dicht wanneer de gaswinning is gestopt. De Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM, wil dat graag... maar gaat daarmee in tegen de wens van minister Wiebes. Hij wil het gasveld nog vier jaar langer openhouden als noodmaatregel. Bijvoorbeeld voor als er nog een extreem strenge winter komt. Maar volgens de NAM is het Groningenveld daar niet geschikt voor... omdat de productieinstallaties niet ontworpen zouden zijn om als backup te draaien. Het ministerie zou alternatieven moeten zoeken, vindt de NAM, die graag mee wil denken. De mondkapjesstudie die RIVM-directeur Jaap van Dissel gisteren aanhaalde... is onduidelijk over het nut van de maskers. Van Dissel zei dat er geen bewijs is dat een landelijke mondkapjesplicht werkt... en verwees naar een Noors onderzoek. Maar die Noorse onderzoekers zijn inmiddels tot nieuwe inzichten gekomen. Het kan volgens hen best dat zo'n verplichting in bepaalde situaties wel een positief effect heeft. Bijvoorbeeld in landen met grote uitbraken zoals België... en op plekken waar anderhalve meter afstand houden niet lukt... Het kabinet besloot gisteren dat er geen landelijke mondkapjesplicht komt. De Russische Atletiekbond heeft nog ruim twee weken de tijd om een boete van 6 miljoen dollar te betalen. Als Rusland op 15 augustus nog niet betaald heeft, dan is uitsluiting van atletiekwedstrijden definitief. Dat heeft het bestuur van World Athletics besloten. De organisatie legde de Russische bond een boete op vanwege alle dopinggevallen. Het weer het blijft vanavond nog lang warm. Morgen opnieuw zonnig en erg warm tot lokaal 35 graden in het zuiden van het land.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 De een heeft geen machinist en de ander heeft weer een probleem. Maar goed, het mag de pret niet drukken. Dat zijn de geheimen die ik kan vertellen over dit hele verhaal. welkom bij deze Alternative FM. <clears throat> en vanavond hebben we ook weer live muziek hier. dat is Juriaan als het allemaal mee zit en hij heeft eh, eh, een taxichauffeur weten te scoren... dan eh, zal hij hier over enkele ogenblikken wel binnenkomen. En dan moet er natuurlijk ook nog even gesoundcheckt worden. Lizzie V, dat was de opening voor deze alternatieve hem voor vandaag. Vandaag, moet ik eigenlijk zeggen. straks is het dus de bedoeling dat we live muziek gaan brengen. het draaiboek wat ik heb, dat kan voorlopig wel weer gewoon de prullenbak in. Want het wordt weer improviseren geblazen, mensen. Met een OV wat niet helemaal werkt wat gaan we dan doen straks? Eh, we hebben natuurlijk eh, ook een lijstje met eh, muziek wat nog niet eerder gedraaid is. bijvoorbeeld de Arthurs. was een band uit volgens mij de buurt van Den Haag. Charmless is wel een band uit Noord-Holland. Dus dat, dat is leuk. Alex Pasvier is een van de mensen die daarachter zit. dan natuurlijk de nieuwe van I Took Your Name. Chris van der Ploeg is de man die erachter schuilt heeft deze week ook een nieuwe single uitgebracht. En eh, die hoor je hier. De eh, Bohems. Eh, ook komende zaterdag geloof ik te horen in Zwaardvis. Tussen 12 en 2 bij Radio Capelle. Want daar zal aandacht worden besteed. En eh, vanavond hoor je hier ook een van de nummers. Het nummer wat, eh, wat ze op dit moment hebben uitgebracht. Von Park heet het eh, nummer. En dat is een beetje eigenlijk wat, wat we aan materiaal hebben. Volgende week zijn er ook twee nummers die op uitbrengen staan. dat is het nieuwe nummer van Joey Vriend. die, die zal volgende week vrijdag worden gepresenteerd. En er komt ook een nieuwe single aan van Wendy Moore. Eh, hier uit Zandvoort. Dat heeft ze al aangekondigd. Eh, nou, aangekondigd. In ieder geval eh, heeft ze het al gezegd. dat ze met de nieuwe single is. En ook die zal komende vrijdag, dus volgende week vrijdag, gaan verschijnen. Dus dat is eigenlijk in het kort het hele verhaal. dan een leuk bandje wat ik heb ja, ben ik tegengekomen van 3 voor 12 Den Haag. Dat vond ik wel grappig. Want op een gegeven moment hadden ze besloten om allerlei bands eh, die in die lockdown terecht zijn gekomen toch wat aandacht eh, te, schenken. En I Am Lotus is één van die bands. Ja, en ik eh, ben toch een beetje verkikkerd op die jongens. Dus wat muzikaal dan betreft, Procrastinate heet het nummer. En het is bedoeld, of eigenlijk ingezet, tijdens de Rotterdamse dakdagen. Dat was dan min of meer een beetje een alternatief om aan optredens te komen. Dit is dus die single die ze daarvoor hebben gemaakt. your wishes and woes. een beetje al op eh, de achtergrond. Eh, Julian is inmiddels eh, in de studio. Dus wat dat gaat, gaat het helemaal goed komen. maar we hebben natuurlijk ook nog gewoon de muziek die te draaien is. Nou, de titel heeft een kleine link met de mensen die hier naar deze studio moeten komen. Julian had er al last van. maar ook degene die straks aanschuift, Demi van de Wolleberg, heeft er ook last van. Eh, met eh, een beetje falend eh, openbaar vervoer vanavond. Dus die komen allemaal wat, wat later binnenzetten. Dus ja, het draaiboek wat ik heb gaat een beetje overboord. en het nummer wat je net hebt kunnen horen trouwens. Dat is nu de trein vertrokken is van de Lies. Maar de strekking van het nummer gaat totaal over iets anders. Heeft niks met machinisten die niet opkomen dagen of wat dan ook. zeker niet. daarvoor hoorde je I Am Lotus met Procrastinate. Uh, dan de nieuwe single. Ik had hem van de week al gedraaid in het eh, ochtendprogramma hier bij, eh, bij ZFM Zandvoort of CFM Zandvoort, hoe je het maar noemen wilt. Eh, dat is de nieuwe single van Chris van de Bloeg, zo heet die man. maar zijn muzikantennaam is I Took Your Name. En het nummer wat hij heeft uitgebracht, dat nummer dat heet Human. En eigenlijk past dat ook meteen in het beeld van deze week... als we voor een deel ook Pride at the Beach aan het vieren zijn. En eigenlijk ook onder de aandacht te brengen. Hier is Human. The way I see the world, there are nice humans. Dat was eh, niemand minder dan Friedelijn. Uh, eh, Friedelijn had ik eh, hier een week of wat geleden telefonisch in de uitzending. En dat had alles te maken met het materiaal wat ze had uitgebracht. Truth or Dare. Dit is van, een, van een EP. En dit is onlangs verschenen Above the Fray. ja, want we hebben wekenlang doen al met Truth or Dare. En dit kunnen we dus nu wel even gebruiken. Bovendien, zij is ooit nou ja, ooit. Zij is eh, onlangs op eh, Vlieland eh, geweest heerst een muzikale vibe, denk ik. ik vraag ook aan Jurjaan. Die komt hier vandaan. Die komt uit Zandvoort. Goedenavond. Ja. Hallo, ja. Leuk je weer te zien, <laughs> joh. ja, ik stond al net op een uur of kwart voor zeven... stond ik echt op de hoek van de Tolweg op de Zandvoortslaan... zo te kijken van, komt hij er al aan? Maar je moest niet daar vandaan komen. Je moest ergens anders vandaan komen. Dat klopt. maar goed, even over Vlieland. Ben je er nooit eh, geweest? Nee, zeker niet. Nog niet? Nee. nee. Eh, even in het kort, eh, want de band die jij... dat zal vanavond ook voor een deel daar ook over gaan. Operation Hurricane. Ja. Ehm, hoe gaat het ermee? met, dat gaat uitstekend, eerlijk gezegd. Ja? Ja, we hebben een paar dagen geleden onze tweede single aangekondigd. Oh, dus daar zijn we dus- Ja, want uh, Undefined eh, die draaien we al een, eh, paar weken. Dat zoiets heb ik vernomen. Ja. aan. Het is niet, hij zit er niet elke keer in, maar... je kan altijd zeggen van wel. Dan geloof ik ja, je ja, ja, <laughs> ja, maar ik ben wel vrij transparant in die dingen. Ja, dus- dat waardeer ik wel. Ja, nee, dat is goed. Dus, maar goed, daar doen we het mee. Het is trouwens wel ja, hij klinkt vet, die, eh, die single. Ik, eh, Dankjewel. ja, ehm, en ik neem aan dat die, die, tweede single die jullie uit gaan brengen... net zo gaat klinken. Tenminste, in ieder geval ook eh, een vette geluid. Als je het hebt over de productie en over de mix... dan moet ik zeker een shout-out geven naar Stijn Donders. Want hij heeft het geheel geproduceerd en gemixt, uiteraard. Ja. en onze tweede single Bittersweet is ook door hem gedaan. Hm. En het is zijn persoonlijke favoriet. Dus Oh. Dan stel ik me graag voor dat hij daar ook net iets harder zijn best voor heeft en, eh, dat betekent dat je die single misschien stiekem gaat spelen in een wat akoestisch jasje? Of mogen we dat niet verwachten vanavond? Laten we zeggen dat het echt een gigantische uitdaging zou zijn om hem akoestisch te spelen. <laughs> Maar als je mij kent, dan weet je ook dat ik uitdagingen over het algemeen niet uit de weg ga. Oké, oké. Dus, dus het, kan, het kan zomaar... Het zou eh, zomaar kunnen. dat hij... Eh, maar je hebt eh, denk ik wel zes nummers. zes? Die, zes, ja. Oh, ja. Ja, okay, tenminste, ik neem ik aan... Uh, wat, komt goed. Ja, nou ja, ja, ik weet niet of je... Ik heb wel zes liedjes. Ja, oké. Nee, ehm, waar ga je mee beginnen zo dadelijk? Ik als je zou zeggen dat we in chronologische volgorde gaan... dan begin ik gewoon vooraan. Dus dan begin ik bij Fly, de allereerste single die we uitgebracht hebben. Ja, Fly It. Ja. Oké. Eh, dus dat, uh, dat ga ik, eh, ik zou het leuk vinden als je dus nu naar je plek loopt. Dan Fly It eh, wordt eh, als eerste zo dadelijk eh, gespeeld. en ja, Operation Hurricane, we kennen ze natuurlijk, Marcus en ik, uit de Rob Actaal Award. Want daar hebben we ze voor het eerst gezien. Twee keer, want ze hebben twee keer meegedaan. Ehm, het was vorig jaar, hè, Juriaan, heb je, heb je meegedaan, toch? Ja. Ja, zie je. en een geloof twee jaar terug, geloof ik ook nog. eens. Dus eh, ze zijn bekend met eh, de klappen van het zweven eh, als het gaat van de Operation Hurricane. of tenminste Rob daar wordt, moet ik zeggen. Dat, mhm. dat is een beetje het verhaal. Ik ben benieuwd. Hier is dus de eerste single, akoestisch, Fly It. albatross is lost As it hangs around my neck and pulls me down You know I've been to hell and back and back again With salted eyes and crooked smiles I stand before you sore I need ever my time again And I've been running all my life Need to soar, I need to fly I need you, my one and only friend try again I need to speak my mind So I can do my time again And I've been running all my life Need to soar, I need to fly I need you, my one and only friend een beetje een beschaafd handklepje eh, van mij. Omdat ik handschoenen aan heb. Dan dan eh, krijg je dus eh, een gedempt geluid. Ja, dan staat er nog één te klappen, dus uh, <laughs> gaat helemaal goed komen. Dat was Flyhead, uh, de, de eerste single van Operation Hurricane. van hoe ver geleden is dit? dan eh, dat was uit ons succesjaar, dus 2017 eh, <laughs> of zo. Succesjaar 2017. Ja, goed. Was uh, wel leuk. ja, ehm, goed, de, de, tweede single, of het tweede nummer, ik moet het goed zeggen. Tweede nummer, wat ga je spelen? Ehm, dan ga ik vooruitspringen naar ja, die hele chronologische volgorde waar ik het net af gooi. Gewoon lekker uit het raam. Tuurlijk. Ik spring nu vooruit naar het eh, eerste liedje wat we in 2020 hebben geschreven. Oh? speciaal voor de Rob Acta Award was dat. Uh. Oh. oh! hebben we onszelf uitgedaagd om binnen een week een liedje te schrijven. En gewoon eh, nou ja, we zijn ervoor gegaan en we hebben tegen elkaar gezegd... oké, we hebben iets van een ideetje. Volgende week is de Rob Acta Award en dan gaan we het spelen. Okay. In welke staat dat ook is. Oh, in, welk, nou ja, goed. Eh, ik ben benieuwd welk, eh, welk nummer het eh, is. Laat maar horen in ieder geval. Hij heet Rude. smile in the face of a bathroom mirror Late one night when I found myself considering something else Those eyes like mine seem to shine unsettled And so we wonder who's behind the wall Take a picture, take a picture, I'll show you what you wanna see. The pictures in my head show quite a different part of to find when the image got no clearer in the flashing lights, exposing everything except the shadows in my dreams. Ain't this who you want me to be? Cause this me, I don't believe the mirror ever clearer paints the pictures you don't see. Take a picture picture, take a picture, I'll show you what you wanna see. The pictures in my head look never quite the part, no. Everything's not the same to me. Everything's not the same to me. Everything's not the same to me Take a picture, take a picture, I'll show you what you wanna see. The pictures in my head look never quite the part of me. Whoa, whoa. Dankjewel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik zou bijna zeggen, die take a picture. Ik, eh, kijk naar links. Eh, Marcus heeft het heel erg eh, druk. Maar dat is een beetje ook de huisfotograaf van de, de <laughs> daar wordt. Dat, dat weet ik. <laughs> dus is dat ook een beetje een toespeling, die take nou, picture? het staat buiten kijf dat Marcus zeer fraaie plaatjes schiet. Hoor je dat, Marcus? Hoor je dat? Dank u, Ja, zeer. <laughs> goed, dat, uh, dat, dat zeggende gaan wij straks natuurlijk nog weer even horen... wat wat Julia nog eh, verder eh, op stapel heeft, dat doen we. Want hij heeft even rust. Maar dat, ja, dat krijg je natuurlijk als het een beetje laat eh, is. Dat hadden we vorige week ook met uh, Lisette. Dus dat gaat dit keer ook zo. we draaien even één nummer. Een zeer en... fraaie plaatjesgiet. Ja, Hoor ja. je dat, Marcus? Hoor je dat? Oh, kijk, kijk. Dat is even nog de, live, de livestream die, die nog mee staat te lopen. ja, ja. Dat, dat zal ik zal hem even uitzetten. Want, nog, weer even horen, <laughs> want, anders word ik twee dingen door elkaar heen. Eh, ja, die stond even mee te loeien. Ik denk, wat krijgen we nou? dat heb ik vijf eh, tellen terug, heb ik dit gehoord. <laughs> ja, dat, dat, dat gebeurt als je eh, gewoon onder de andere knoppen de livestream hoort. Dan denken die mensen thuis, hey, maar dat heb je net ook al gezegd. Ja, goed. later dat, dat verhaal. Ik zet hem ook gelijk uit die livestream, want anders dan, gaan er heel veel dingen door elkaar heen lopen. Make Me Hall van Fabiana Dammers... Eh, waar, waarom heb ik eh, dat nummer even uitgekozen? Ik had hem gisteren ook al gedraaid eh, tussen 10 en 12. er is een, gesprek gevoerd wat ik gevoerd heb met Roy de Smet. Roy de Smet is van de Piers Songwriters Guild. in Volendam. Hij is een van de, ja, de grote motoren achter dat, dat hele verhaal. Het is een soort platform waar singer-songwriters hun materiaal kunnen laten horen. En hij heeft ook, net als ik, een radioprogramma. Maar dat doet hij dan op de maandag tussen 7 en 8. En het gesprek was ook met een muziekkenner. Ik zal zijn naam even noemen. Kees Meijsen. Dat is een eh, man die eh, woont in Purmerend. En hij eh, en ik en Roy hadden het over briljante nummers. En toen zei Kees... Ja, de Doors, de Beatles. Ik zeg nou... In Nederland hebben we er toch ook eentje rondlopen... die een briljant nummer heeft gemaakt en die komt uit Velzen. Als je ziek bent, wat doe je dan? Ja, dan ga je eh, een beetje, eh, een beetje dom en lodderig in je bed hangen. Maar Fabian de Dammers dacht, ik weet je wat, ik ga gewoon een liedje schrijven over mijn penicillinekuur. En dat heeft ze dus eh, gedaan. En dat nummer, dat is Make Me Whole. make me strong. I realize I'm alone, not reflecting was dat eh, van eh, Fabiana Dammers. Na een korte stop, want ja, dat krijg je als er machinisten niet opkomen dagen... en ergens eh, in Sloterdijk vastzitten omdat er een gaslek is. Want dat hoorde ik net, toch? zoiets was het toch? Ik weet van niks. <laughs> Goed. ja, dan, dan, dan is het ook hard werken voor een muzikant om de schade een beetje weer in te halen. Maar dat gaat wel lukken. het is eigenlijk eh, best wel lelijk als we dit soort dingen lopen te vertellen over machinisten die niet opkomen dagen. Ja, dat is een mooi bruggetje. <laughs> Wauw, wat een bruggetje. Ja, mooi bruggetje, toch? Ja, eh, laat dat ook eh, een song zijn die jij geschreven hebt, toch? Ja, toevallig wel. Ja. moet ik er iets over vertellen? Vertel maar iets. Nou, ik weet niet of je het meegekregen hebt, maar gedurende eh, de isolatieperiode met de dank aan dat ding met het C-woord, waar wij het niet over zouden hebben. Ehm, hebben wij elke week een liedje geschreven en dat online gegooid onder de naam Isolation Hurricane. Isolation Hurricane. Ja, ja leuk hè, altijd die woordgrapjes. is. <laughs> Ehm, ja. En dit is nummer 6. Nummer 6 was een riff van Max. Max, onze drummer, heeft de gitaarpartij verzonnen. Eh, en toen heb ik aan onze volgers gevraagd... wil je een fictieve titel voor dit liedje noemen? En toen zeiden ze Pretty Ugly. Oké, dus, eh, en daar heb jij de tekst uh, dan Daar heb ik de tekst vervolgens omheen geschreven. Dus dat is eigenlijk het verhaal achter best wel lelijk. Maar dit is dus de song Pretty Ugly van Jurian Keurbezoek. Operation. Operation Hurricane. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. can't sleep, so I swipe, swipe, swipe. I super like just to pass the time. I white teeth and the big brown eyes, but you can't conceal what hides inside. No. I think you're pretty, but you're pretty fucking ugly on the inside. I think you're pretty, but you're pretty fucking ugly on the inside. Blonde hair and the bubbly body, skin like Versace saying, It's all Gucci, baby. The cinnamon chapstick on your lips makes me sick, makes me sus, sus, sus, stick around. I think you're pretty, but you're pretty fucking ugly on the inside. I think you're pretty, but you're pretty fucking ugly on the inside. oké, oké. Ja. Je moet altijd opletten, dat, misschien komt er nog iets achter. En, eh, kort, doorkrachtig. Kort, doorkrachtig. Het, tweede nummer wat eh, eh, in dit blokje van twee... Ja, dat krijg je als je ook in een Formule 1 gemeente als Zandvoort woont. Dan gaat alles bijna op snelheid. het is net alsof je de laatste bocht doorheen komt. En dat je dan het rechte stuk opdendert. Zo snel gaat dit eh, met, eh, met, dit, eh, met dit avondje live muziek maken. Fantastische metafoor. Ja, mooi hè? Ja, ja, ja, Ik, ik, ben ook veelvuldig op het circuit geweest. Geef, sterker nog, ik geef er af en toe op afroep gewoon rondleidingen. Dus mensen, ja, dat mag ik ook nog doen. maar, dan, maar dan moet ik wel gebeld worden door, door de mensen van het... Hmm. Dat een leuk verhaal voordat je weer... Voordat ja, je ga je gang. dat is leuk. Kan ik even bijkomen? ja, natuurlijk. <laughs> Ik, eh, ik, eh, er werd op een gegeven moment eh, gezegd van... Ja, als jij rondleidingen doet... Ik zeg ja, maar dan wil ik er wel een beetje netjes uitzien voor die mensen die dat... Uh, kan niet in mijn, uh, in mijn afstandse jackie waar ik mijn krantenwijk mee loop... Daar kan ik mee aankomen. Dat, dat, nou, daar hebben ze dus wat op gevonden. Daar hebben ze op een gegeven moment hebben ze een mooie circuitjack... dat ik daar mijn rondleiding op heb. Dus, dus ik kom op een van die dagen dat ik dat ding voor het eerst aan heb... kom ik binnen... En daar komt de directeur binnen, Robert van Overdijk. Ik zie tegenwoordig iedereen in zo'n jek lopen. Ja, dat, eh, dat, dat krijg je dan. Dus dat was even in het kort hoe ik eh, dan weer met een jack... Eh, dat, ik, dat ik niet ongezien zomaar voorbij de directeur van het circuit Zandvoort kan komen. Dus dat... Maar goed, ik, ik, ik acht de kans klein dat Robert van Overdijk naar een alternatieve FM zit te luisteren. Dus ik kan het gerust zeggen. Dus... Ik zou het wel heel gezellig vinden. Ja, maar goed. tweede nummer. White walls. White walls. I stand upon was buried long ago. The hatchet with stains and all was burned out with its soul. And then I'm standing on the front line, looking dazed upon it all. I dream for ones with new eyes, but they're closed. Uh. come to my side Their minds quite made up One room couldn't fit it all A closet packed with bones Now I'm standing on the front line Looking dazed upon it all I dream for ones with new eyes But they're closed The water's running down the walls inside streets and white walls My slate white not so clean A fresh black canvas A fresh black canvas Yeah! Ja, dit is... Eh, dan kun je nagaan, dit is dan de akoestische versie. Dus mensen, als je de hele band hoort... Dan moet je dus wel iets eh, van... Ik denk nog iets van die earplugs uh, eh, nog, denk ik, erin stoppen. Want anders dan... Want ik denk dat het een heel knoepharde song is. Zou, zou verstandig zijn om wel weer gehoord te beschermen, ja. <laughs> dat lijkt mij ook. goed, hij heeft nu een break. Dus we gaan straks natuurlijk veel meer voor horen. Nu heb ik de livestream ook openstaan. En dan denk je... Ja, hé, hey, nu hoor ik niks. Nee, toen heb ik het schuifje ook even dichtgezet van het geluid. Want anders dan eh, hoor je het ook echt. Eh. Maar goed, eh, dat is even voor de mensen thuis die ehm, denken van... is dit ook te volgen? Ja, dit is ook live te volgen. Nu gaan we verder met Stormy Weather van Charmless Eye. Dat is ook een lekkere stevige band uit Alkmaar. vrienden. En eh, de man eh, achter Charmers Eye was onder andere ook eh, te horen afgelopen zaterdag bij het programma van Zwaardvis van Willem de Waard bij Radio Capelle. Alex Pasveer is eh, een van de, de, mensen die daarachter eh, zit. En Charmless Eye is eigenlijk een beetje een voortzetting van, het, eh, van de band Steed. Daar, daar had hij eerder... geprobeerd mee wat, wat ja, vaste grond onder de, de voeten te krijgen hier in Nederland. Maar dat is uiteindelijk niet gelukt. De, de jongens die wilden denk ik iets te veel en dat is wat anders afgelopen. Nu heb ik nog één nummer wat ik eh, nog eh, kan draaien. En eh, dat is wel leuk. want ik heb twee singles gemist van Lia Rai. Wie is Lia Rai? Dat is Lisa Rietveld. Ook een voormalig deelnemster aan de Rob Akda wordt. dat, dat is ja, ook alweer van denk ik een jaar of drie, vier geleden. Eh, wij dus op een gegeven moment hier in de uitzending en zeiden van... joh, is dat niet leuk om eh, mee te doen? En ze deden de eerste volgende mee en ze kwamen gelijk meteen in die finale. Die wonnen ze overigens niet. Maar uh, Lea Rai is ook zelf actief. En dit is een van de singles die ze heeft uitgebracht. Die hoor je tot aan het nieuws van 9 uur. The Wire. You could draw a line only to satisfy, cause you've been writing all your stories on these walls. Do you think I'm foolish? You're tired of speaking louder than words do. So let them do it for you, let them feel it for you. But wake them up before the morning crow so they can fool right with you. We're moving every boundary to forget who we've become. We're taking every risk to fill our lungs with hope.